Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De Chinese oud-premier Li Keqiang is overleden. Hij was van 2013 tot begin dit jaar de tweede man van China. Maar werd steeds meer overvleugeld door president Xi Jinping... die alle macht naar zich toe trok. Li stond bekend als voorstander van economische en politieke hervormingen... maar daarvan kwam niets terecht... omdat president Xi op steeds meer sleutelposities hardliners benoemde... Geregeld werden uitspraken van Li door de communistische partij gecensureerd. Volgens Chinese staatsmedia overleed Li Keqiang aan een hartaanval. Hij was 68 jaar. De politie heeft een verdachte opgepakt voor het neerschieten van een fietser in Os twee weken geleden. De fietser, een 15-jarige vluchteling, werd van achteren beschoten... en heeft met zwaar letsel in het ziekenhuis gelegen. De verdachte is een jongen van 16 uit Heer Hugo Waard. Hij meldde zichzelf op het politiebureau nadat beelden van hem... deze week op tv te zien waren in opsporing verzocht. De politie vermoedt dat de vluchteling in Os een willekeurig slachtoffer was. De dood van een gevangene in Krimpen aan de IJssel was het gevolg van een reeks communicatiefouten. Dat blijkt uit onderzoek van een onafhankelijke commissie. De 24-jarige gevangene werd in maart dit jaar gewurgd door zijn celgenoot. Ze zaten op eigen verzoek samen in een cel, maar er werd niet ingegrepen toen de celgenoot verward gedrag begon te vertonen. Ook blijkt dat bij zijn overplaatsing naar Krimpen aan de IJssel niet alle informatie over hem is gedeeld en meegewogen. Minister Weerwind voor rechtsbescherming noemt de conclusies pijnlijk... en heeft contact gehad met de moeder van de omgekomen gedetineerde. Het weer.